Joris Dubinski met het NOS-journaal. Premier Rutte gaat voor over de val van zijn kabinet. Gisteren diende Rutte zijn ontslag in bij koningin Beatrix... nadat het zaterdag tot een breuk was gekomen met gedoogpartner PVV. In het debat gaat het onder meer over een datum voor verkiezingen. Een kleine meerderheid van de Kamer wil die al over twee maanden houden... maar andere partijen willen meer tijd. Ook de kiesraad, die het kabinet erover adviseert, vindt juni te vroeg... Nieuwe partijen zouden dan maar weinig tijd hebben om zich voor te bereiden. Rutte en de Kamer zullen ook debatteren over de miljardenbezuinigingen die moeten worden doorgevoerd. Mogelijk kunnen VVD en CDA op bepaalde punten akkoorden sluiten met andere partijen. Wereldwijd is het aantal doden door de mazelen de afgelopen jaren fors afgenomen. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal mazelendoden af tot 139.000. Dat is een daling van 74 procent. Toch is die daling niet groot genoeg om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen. Die streefde naar 90% minder doden. Volgens het medisch tijdschrift The Lancet is het doel niet gehaald omdat er niet goed wordt gevaccineerd in India en Afrika. Daar vallen meer dan 80% van de mazelendoden wereldwijd. Het mazelenvirus is zeer besmettelijk en begint met koorts, verkoudheid en hoesten. In sommige gevallen leiden mazelen tot doofheid of de dood. In een huis in Arnhem is gisteren een TBS'er aangehouden die zaterdag tijdens een begeleid verlof ontsnapte. Een speciaal team van het KOPD hield de man van 30 aan. Waarvoor de man TBS heeft is niet bekendgemaakt. Hij zat vast in de kliniek De Kijverlanden bij Rotterdam. Eind maart ontsnapte uit dezelfde kliniek ook al een TBS'er.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 your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mama with a kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the stories untold I said, Mama it'll be alright When daddy comes home Tonight whether long-range weapon or suicide bomber Wicked mind is a weapon of mass destruction Whether your solar will sun or BBC One Misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or poor Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to find weapon of mass destruction in action Is a weapon of mass destruction in action Is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they are supposed to lead. I don't need big people to pray and wait for the Lord to make it all straight. There's only now to do it right, cause I don't want your daddy leaving home tonight. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Soraway son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage Overcome inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction Inaction is a weapon of mass destruction casa.